Dit is Maud met het NOS Journaal. De Amerikaanse overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. De 22-jarige Otto Warmbier zat ruim een jaar gevangen in Noord-Korea. Hij was daar veroordeeld tot 15 jaar dwangarbeid... omdat hij een vlag met communistische propaganda zou hebben gestolen. Hij had een gevangenschap hersenschade opgelopen. Volgens het Noord-Koreaanse regime had hij botulisme opgelopen... maar volgens zijn familie is hij mishandeld. Jongeren beginnen later aan seks dan vijf jaar geleden, blijkt uit een groot onderzoek onder jongeren tussen de 12 en 25. Van die jongeren heeft de helft seks gehad als ze 18 en een half zijn. Dat is anderhalf jaar later dan vijf jaar geleden. Verder is de groep jongeren die al tussen de 12 en 14 jaar de eerste seksuele ervaring heeft kleiner geworden. Onderzoekers van onder meer de Rutgers Stichting denken dat internet een van de oorzaken is van seks op latere leeftijd. Zo zitten jongeren veel op social media, zoals WhatsApp. En daardoor hebben ze minder tijd om een levende lijven te flirten. Chemiebedrijf Gemoer in Dordrecht heeft dit jaar illegaal chemicaliën geloosd in de Merwede. Het gaat om stoffen die de voormalige DuPont-fabriek gebruikte voor de productie van plastic. De chemicaliën vervangen het giftige PFOA. Ook van die stof had dezelfde fabriek jarenlang te veel uitgestoten. Minister Schult zegt dat Rijkswaterstaat hard zal optreden tegen dit soort illegale lozingen. Automobilisten hebben bij het Limburgse Geleen een auto stilgezet die met twee lekke banden en 50 km per uur over de snelweg reed. Dat gebeurde afgelopen avond. De chauffeur is afgevoerd door de politie en de auto is weggesleept. Waarom de automobilist zo langzaam reed is onbekend. Mogelijk was er alcohol in het spel. Niemand raakte gewond. Het weer helder en het koelt af naar een graad of 17.